Zes uur. Jan van der Putten met het NOS over de economie, maar steeds pessimistischer over de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP waren mensen de voorgaande jaren positiever over de politiek, omdat ze opgelucht waren dat de crisis achter de rug was. Nu groeien de zorgen over immigratie, criminaliteit, de kwaliteit van de zorg en de verharding van de maatschappij. Vooral lager opgeleiden voelen zich in de steek gelaten en zijn daardoor pessimistischer over de politiek, zegt het planbureau. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een groot onderzoek doen naar de veiligheid van vuurwerk, meldt het AD. De vier grote steden hebben om het onderzoek gevraagd naar aanleiding van de jaarlijkse problemen met oud en nieuw. Afgelopen keer gebeurden er 500 ongelukken met vuurwerk. De schade aan auto's en huizen was 13 miljoen euro. Volgens de onderzoeksraad is de veiligheid rond oud en nieuw jaarlijks in het geding. De Amerikaanse staat North Carolina heeft zijn omstreden transgenderwet ingetrokken. In die wet stond dat transgenders alleen openbare toiletten mochten gebruiken die pasten bij het geslacht waarmee ze werden geboren. Hetzelfde gold voor openbare kleedkamers en douches. Toen de wet vorig jaar werd ingevoerd kwam er veel protest. Artiesten als Bruce Springsteen en Ringo Starr wilden niet meer in North Carolina optreden. Bedrijven wilden zich er niet meer vestigen. Vanwege die druk heeft de staat nu besloten dat transgenders zelf mogen uitmaken naar welk toilet ze gaan. Maar ze krijgen geen extra bescherming tegen discriminatie. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vannacht voor het eerst een gerecyclede raket gelanceerd en weer laten terugkeren. De Falcon 9 was in april ook al in de ruimte geweest. Dit keer bracht hij een Luxemburgse communicatiesatelliet in een baan om de aarde. SpaceX van zakenman Elon Musk wil geld besparen door raketten opnieuw te gebruiken in plaats van ze na één keer af te danken. Het weer is zacht, het is een graad of 10. In de loop van de dag loopt de temperatuur op naar 19 graden op de Wadden...